Zit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan een miljoen mensen hebben een petitie ondertekend... tegen de geplande schorsing van het Britse parlement. Premier Johnson heeft dat voorgesteld. Volgens critici om de kans op een no-deal brexit te vergroten. Brexit-tegenstanders noemen het voorstel schandalig en ondemocratisch. De petitie staat sinds gistermiddag op een website van het Britse parlement. Bij 100.000 handtekeningen moet het parlement een debat overwegen... en die grens is ruimschoots gehaald. De politie heeft gisteravond laat een dode man gevonden in een huis in Maastricht. Het gaat om de bewoner van het huis. Zijn vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat zij mankeerde is onbekend. Wat er zich in de woning heeft afgespeeld weet de politie niet. En daarom is er een onderzoek gestart. Crowdfunding-website Dream or Donate uit Zwolle is onverwachts verdwenen van internet. Zowel de site als de Facebookpagina zijn onbereikbaar. Via de website zamelen mensen geld in voor onder meer dure medische behandelingen in het buitenland. Verschillende mensen zijn bang dat ze zijn opgelicht en dat de opbrengst is verdwenen. De eigenaar van Dream or Donate zegt tegen RTV Oost dat hij is gehackt. Het geld zou zijn gestolen door een internationale bende. De eigenaar zegt dat hij in contact probeert te komen met gebruikers en dat iedereen zijn geld terugkrijgt. De Speed Pedelec wordt steeds populairder in Nederland. Dat is een snelle elektrische fiets die wel 45 km per uur kan. Volgens het CBS reden er deze zomer zo'n 17.000 rond in Nederland. 60% meer dan twee jaar geleden. Het wordt drukker op de weg en op het spoor. En daarom denkt het CBS dat Nederlanders naar andere vervoersmiddelen zoeken. De Speed Pedelec is dan vooral geschikt voor langere afstanden. Er gelden dezelfde regels als voor bromfietsen. Gebruikers moeten een brommerrijbewijs hebben en een helm dragen. En het weer. Lokaal regen- en onweersbuien vannacht. Het koelt af tot minimaal 16 graden. De komende dag minder buien en meer zon met 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief.